een Klomp met het NOS-journaal. Hem te lage cortisolwaarden zijn vastgesteld. Het is daarom onzeker of Boom vandaag van start kan gaan in de Tourproloog in Utrecht. De internationale wielerbond UCI heeft al laten weten dat er geen vervanger van start mag gaan. De lage waarden bij Boom zijn vastgesteld door de MPCC, een beweging voor een geloofwaardige wielersport. De regels van die club schrijven voor dat renners met lage cortisolwaarden acht dagen niet mogen koersen. De bommelding over een KLM-toestel op Sint Maarten was vals alarm. Het toestel werd na, werd na een tussenlanding op het eiland ontruimd. Ook iedereen op de luchthaven moest het gebied verlaten. De melding kwam binnen toen de Boeing 747 naar een andere plaats op het vliegveld taxide. De ruim 400 passagiers werden korte tijd ondergebracht in hotels. Later konden ze doorvliegen. In februari ontruimde de KLM ook al een toestel op het eiland vanwege een bommelding. Ook die melding bleek vals. In de Waal bij het Gelderse Dreumel is het lichaam gevonden van de man uit Gent die woensdag is verdronken. De man van 50 redde zijn zoon van 24 uit de rivier, maar werd zelf meegesleurd door de stroming en verdween onder water. Gistermiddag vond een wandelaar zijn lichaam in de Waal bij Dreumel, bijna 50 kilometer verderop. De politie heeft een grote partij zware vuurwapens gevonden in Brabant en België. Er waren huiszoekingen in woningen en een loods in Brabant en in woningen in België. De politie kwam de wapens op het spoor door onderzoek naar liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Er werd verder nog munitie, handgranaten en ecstasy gevonden. Een man van 64 die de loodsen gebruikte is aangehouden. Het weer, het blijft lang zwoel. Later vannacht neemt de kans op regen en onweersbuien toe. De dag begint bewolkt, later veel zon en de temperatuur loopt snel op. In het binnenland kan het 36 graden worden.